club en kwam 38 keer uit voor het Nederlands elftal. Koen Moulijn was 73 jaar. Het weer bewolkt met langs de kust langs eh, kans op enkele winterse bui. Het wordt ongeveer eh, 0 graden langs de oostgrens en plus 3 in het noordwesten.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 De onderzoekers gaan kijken of Robert M. een rol speelde in een internationaal netwerk dat de kinderporno produceert en verspreidt. In zijn computer is een grote hoeveelheid digitale informatie gevonden. Het OM kan sinds gisteren bij het overgrote deel van de bestanden op zijn computer. Robert M. zou zelf zijn wachtwoorden aan justitie hebben gegeven. Feyenoord zegt met grote droevenis kennis te hebben genomen van het overlijden van Koen Moulijn. Op de website van de club wordt hij de beste Feyenoorder alle tijden genoemd. Ook oud-collega's hebben grote verslagenheid op het overlijden van de Rotterdammer gereageerd. Volgens oud-Feyenoorder Rinus Israël was hij een mooi mens. Oud-Ajaxiet Jacques Zwart noemt Moulijn een geweldige linksbuiten, een fenomeen en een vriend. Moulijn werd in de oudejaarsnacht getroffen door een herseninfarct en overleed afgelopen nacht in het ziekenhuis. Koen was 73 jaar. In Nederland staat bijna 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. En dat is bijna 14% van het totale aanbod. Vastgoedadviseur DTZ Zadelhof voorspelt dat er alleen maar meer kantoorruimte leeg komt te staan... doordat het aantal vaste werkplekken terugloopt. Het Rijk zou een veel sturende rol moeten spelen bij de uitgifte van bouwgrond... en het zoeken naar alternatieve bestemmingen voor de bestaande voorraad... zegt Zadelhof-voorzitter Van Steenhoven. En voor de bioscopen en filmhuizen is 2010 een goed jaar geweest. Vergeleken met 2009 steeg het bezoekersaantal met ongeveer een miljoen. In totaal werden ruim 28 miljoen kaartjes verkocht.